7 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is afgesloten na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen vannacht een auto door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Andere auto's konden niet op tijd uitwijken en botsten ook. Een auto van Rijkswaterstaat die de weg afsloot werd ook aangereden. In totaal waren er zes auto's betrokken bij de ongelukken. Hoe de bestuurders eraan toe zijn is niet duidelijk... en wanneer de A2 in zuidelijke richting weer open gaat is ook nog niet bekend. Vijftien Nederlanders zijn met een Europese evacuatievlucht... vertrokken uit de Chinese stad Wuhan. Ze gaan weg vanwege het coronavirus. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen... en in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen... Daarna moeten ze uit voorzorg twee weken in quarantaine... en dat mag onder voorwaarden ook in eigen huis zijn. Voor het eerst is ook buiten China iemand overleden aan het coronavirus. Het gaat om een man van 44 uit Wuhan die overleed op de Filipijnen. In China is het aantal doden volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. Een dronken automobilist heeft in Sydney vier kinderen doodgereden. Drie kinderen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. De 29-jarige bestuurder van een pick-up truck ramde de slachtoffers toen ze op de stoep liepen. Het gaat om kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. Volgens Australische media waren de kinderen op weg om een ijsje te halen. De automobilist is aangehouden. Oorlogsfotograaf Eddie van Wessel is de winnaar van de Zilveren Camera 2019. Hij won met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het zijn volgens de jury indringende zwart-wit beelden van IS-terroristen en hun familie... die hun laatste schuilplaats verlaten. Het is de derde keer dat Van Wessel de prijs wint... en dat lukte één andere fotograaf ook, Ben van Merendonk, in de jaren 50 en 60. De jury noemt Van Wessels werk van een ongekend niveau.